met het NOS Journaal. Ook Canada wil de Palestijnse staat erkennen. Premier Carney zegt dat te gaan doen vanwege toezeggingen van de Palestijnse autoriteit... over bestuurlijke hervormingen en verkiezingen volgend jaar... waarbij Hamas geen rol mag spelen. Ook Frankrijk gaat de Palestijnse staat erkennen... in september bij de algemene vergadering van de VN. De meeste VN-landen doen dat al... Dinsdag zei ook de Britse premier Starmer dat het Verenigd Koninkrijk de Palestijnse staat gaat erkennen. Tenzij Israël onder meer instemt met een staakt het vuren. Oekraïne heeft documenten in handen weten te krijgen die bewijzen dat Rusland Oekraïense kinderen heeft ontvoerd. De papieren zijn gevonden op de computersystemen van het bestuur van de bezette Krim... die de Oekraïense Veiligheidsdienst wist te hacken. In de duizenden documenten staan profielen van Oekraïense kinderen... hun nieuwe adressen en papieren die bewijzen dat Rusland de kinderen... de Russische nationaliteit heeft gegeven. Volgens Oekraïne zijn minstens 19.500 kinderen gedeporteerd door Rusland... In het Verenigd Koninkrijk is een man veroordeeld voor het mishandelen van twee agenten op het vliegveld van Manchester vorig jaar. Beelden van het incident gingen rond in Engeland en maakten veel los. Welke straf de man krijgt, wordt later bepaald. De rente in de Verenigde Staten blijft voor de vijfde keer op rij onveranderd... ondanks druk van de president Trump om de rente te verlagen. Dat heeft de Amerikaanse centrale bank, de Fed, bepaald. De rente in de VS ligt al lange tijd tussen de 4,25 en 4,5 procent. Daardoor is geld lenen voor Amerikaanse burgers en bedrijven relatief duur... Het weer verspreidt over het land een enkele bui.